Deelnemers aan de stille tocht wordt gevraagd om witte of rode bloemen mee te nemen, de kleuren van de stad Utrecht. De NOS zendt het begin van de tocht om 7 uur live uit op radio en tv. Groningse gaswinningsgemeenten moeten zich ontfermen over inwoners die psychische problemen hebben door de aardbevingen, vindt de GGD. Volgens de gezondheidsdienst ligt de nadruk nu nog te veel op het herstellen van de schade aan huizen en niet op de psychische gevolgen van de bevingen. Mensen met psychische problemen melden zich ook niet altijd zelf bij de hulpdiensten. Daarom moeten de Groningse gemeenten volgens de GGD actief naar hen op zoek. Oud-minister en eurocommissaris Frans Andriessen is overleden. Hij was eind jaren 70 minister van Financiën in het eerste kabinet van 8. In 1980 trad hij af omdat er volgens hem niet genoeg werd bezuinigd. Later was hij 12 jaar lang eurocommissaris van Handel en Landbouw. Andriessen was onder Jacques Delors vicevoorzitter van de Europese Commissie. Andriessen was lid van de KVP, later het CDA. Hij was 89. Noord-Korea heeft onverwacht zijn personeel teruggetrokken uit een verbindingskantoor met Zuid-Korea. Het kantoor in een Noord-Koreaans grensdorp werd vorig jaar september geopend om gesprekken tussen beide landen op gang te brengen. Waarom de Noord-Koreanen zich hebben teruggetrokken is onduidelijk. Ruud Brood is de nieuwe trainer van NAC Breda, de hekkensluiter van de eredivisie. Hij moet degradatieprobleem proberen te voorkomen. Dat is een lastige klus, want NAC staat acht punten achter op de concurrentie. Ruud Brood is de opvolger van Mitchell van der Gaag... die maandag opstapte vanwege de slechte resultaten. Het weer, eerst nog nevel of mist, van het zuidoosten uit zon...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 fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, Zandvoort ook op internet.